Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. aangifte gedaan tegen de lokale PVV-lijsttrekker Henk van Deun. Die zei vorige week in een radiogesprek dat hij niet wil dat de moskee een icoon voor de stad wordt. Ik zou bij wijze van spreken liever zien dat de moskee afbrandt, zei hij. Van Deun kwam later terug van zijn uitspraak. Hij benadrukte dat hij tegen geweld is. De moskee heeft toch aangifte gedaan omdat de PVV-lijsttrekker volgens het bestuur heeft aangezet tot discriminatie, haat en geweld. Bij gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker twintig doden gevallen. Het begon volgens de internationaal erkende regering toen leden van een militie probeerden om strijders van IS en Al-Qaeda uit een gevangenis te bevrijden. Dat mislukte, maar er ontstonden gevechten met de militie die de gevangenis bewaakt. Ook bij het vliegveld van Tripoli werd gevochten. Het waren de hevigste gevechten in Tripoli in maanden. Het Griekse parlement heeft met een krappe meerderheid ingestemd met een pakket van hervormingen en bezuinigingen, waarmee Griekenland tegemoet komt aan de eisen van internationale geldschieters. Het parlement nam zo'n 400 wetswijzigingen aan, waaronder een inperking van het stakingsrecht en een bezuiniging op toeslagen voor gezinnen. Ook wordt het makkelijker om een huis te veilen als de eigenaar de lasten niet meer kan betalen. Premier Tsipras heeft verzekerd dat dit de laatste strenge maatregelen zijn om Griekenland er weer bovenop te helpen. In de muziekwereld en daarbuiten wordt verdrietig gereageerd op het overlijden van Dolores O'Riordan, de zangeres van de Cranberries. Ze overleed vandaag onverwacht terwijl ze in Londen was om muziek op te nemen. De doodsoorzaak is nog onbekend. De Ierse president Higgins spreekt van een groot verlies voor de Ierse muziek. Dolores O'Riordan was 46 jaar. Het weer, er trekken buien over het land.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 Baby. You remind me of a girl that I once knew. See your face whenever I, look, I look, I look at you. Won't believe, won't believe, won't believe it, baby. She put me through. Oh, This is why I just can't get with you.